Het personeel van het openbaar vervoerbedrijf RET protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet en tegen de verplichte aanbesteding van het OV. De afgelopen tijd is al vaker actie gevoerd, maar dat was alleen buiten de spits. Op de nieuwe 130 kilometer snelwegen krijgen hardrijders straks eerder een boete. De minister Schultz en Opstelten gaan de snelheidsmarge op die wegen verkleinen. Nu mag je nog 139 km per uur zonder een boete te krijgen, maar dat wordt teruggebracht naar 135. De komende maanden gaat op zeven snelwegen de maximumsnelheid omhoog naar 130. Op de afsluitdijk loopt deze proef al. In Brussel hebben taxichauffeurs de hele nacht de toegangsweg naar de luchthaven geblokkeerd. Ze zijn kwaad omdat een collega gisteravond door de politie werd neergeschoten. De man ging er vandoor tijdens een politiecontrole en reed daarbij een agent omver. Ruim 200 taxis blokkeerden tot 5 uur vannacht de toegang tot het vliegveld Zaventem. In het centrum van Rotterdam heeft een grote brand gewoed in een pand waarin een kinderdagverblijf is gevestigd. Een naastgelegen hotel werd ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Niemand raakte gewond. De leden van twee Amerikaanse senaatscommissies mogen de foto's zien van de dode Osama Bin Laden. Ze kunnen daarvoor een afspraak maken met de CIA. Senatoren hadden gevraagd om bewijzen. President Obama besliste vorige week dat de foto's van de dode terroristenleider niet worden gepubliceerd uit angst voor gewelddadige reacties. De gebroken nekwervel van FC Utrecht-verdediger Neesu is vastgezet. De Roemeen brak de wervel gisterochtend tijdens de training toen medespeler Schut bovenop hem viel. Neesu had geen gevoel meer in zijn armen en benen. Volgens de clubarts is het nu afwachten of het gevoel terugkomt. Het weer, eerst kans op mist, later vrij zonnig en in het binnenland stapelwolken. Het wordt 17 graden aan zee tot 21 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Zijn de files van een dus Dennis kilometer of langer in de rand van de A en stad. 10 kilometer. Met dit zijn de veen op de A-files van 4 richting 3 km Amsterdam. Kilometer of tussen Leider in de Randsendam en Hoofdstad. Maden 10 kilometer meter met A12. Veen op de A Den Haag 4 richting tussen Amsterdam Gouda.